Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die tegen elke verhoging van het schuldenplafond zijn... en die nog meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen. Vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. De Senaat stemt vanavond om 6 uur Nederlandse tijd over het schuldenakkoord... maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Bij een explosie op een speedboot in het Alkmaardermeer in Noord-Holland zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje toen de motor ontplofte bij het starten. Eén volwassene en een kind worden behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. De anderen zijn opgevangen in ziekenhuizen in de buurt. De vergadering van de VN-veiligheidsraad over Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad kwam bij elkaar vanwege het bloedige geweld van de laatste twee dagen. Zeker 100 anti-regeringsbetogers zouden door het leger zijn gedood. China en Rusland zijn tegen veroordeling van het Syrische regime omdat ze vrezen voor militair ingrijpen. Het Westen weerspreekt dat. Vandaag vergadert de Veiligheidsraad verder over Syrië. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kunduz zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De aanslag had plaats in een gebouw waarin ook een beveiligingsfirma is gevestigd. Die werkt voor een Duitse organisatie. Het is onbekend of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn. In Kunduz is ook een Nederlandse politietrainingsmissie gestationeerd. De vader van Amy Winehouse wil een afkikkliniek beginnen. Hij wil daarmee vooral jonge verslaafden helpen. In Groot-Brittannië hebben afkikcentra van de overheid lange wachtlijsten en privéklinieken zijn voor veel Britten niet te betalen. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving en stierf anderhalve week geleden.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 time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 suerte la mía que aquel día pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día tengo 懂。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 share. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party right. Yeah, that's the crew that I'm repping on a ride to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rockers in the house tonight. Everybody just grab a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 Yeah now you know me Get down put your hands up to the sky Get down put your hands stuff, full, shocking incognito. do do